Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De 24 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn allemaal geïdentificeerd. Tot gisteravond was er nog onduidelijkheid over de identiteit van twee kinderen die in coma liggen. Van de 28 doden komen er 17 uit de Limburgse grensgemeente Lommel. Onder hen zijn zeven Nederlandse kinderen. Scholen in België houden morgen een minuut stilte voor de slachtoffers van het busongeluk. Premier Di Rupo van België wil een dag van nationale rouw houden. In Nederland zijn vermoedelijk meer vrouwen die risico lopen door borstimplantaten van het Franse bedrijf PIP dan bekend. Het onderzoek van het tv-programma Zembla blijkt dat PIP al sinds 1997 met gevaarlijke implantaten werkte. Tot nu toe werd steeds uitgegaan van 2001. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn in Nederland 2700 gevaarlijke implantaten verkocht. Het Europees Parlement stemt vanmiddag over een motie waarin het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen wordt veroordeeld. In de resolutie wordt premier Rutte nadrukkelijk opgeroepen er afstand van te nemen. Onder de opstellers van de resolutie zijn de fracties waarvan het CDA en de VVD deel uitmaken. Vijf Nederlandse universiteiten staan in de top 100 van het Britse tijdschrift Times Higher Education. De TU Delft staat op nummer 51 voor de Universiteit van Amsterdam, die is 71ste. Utrecht en Leiden volgen op 78 en 87. En Wageningen staat met plek 100 nog net in de lijst. Met vijf universiteiten in de top 100 staat Nederland derde als het gaat om het aantal universiteiten in die lijst. De Amerikaanse tv-zender HBO stopt met de tv-serie Lak omdat bij opnames drie paarden zijn omgekomen. Het afgelopen jaar kwamen al twee paarden om het leven en deze week stierf een derde paard dier was na een valpartij zo zwaar gewond geraakt dat artsen het hebben laten inslapen. De serie Lak met onder meer acteur Dustin Hoffman speelde zich af rond paardenraces. Het weer overwegend zonnig en zacht. Het wordt 12 tot 18 graden. En ook morgen droog en zonnig. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.